Goedemiddag, ik ben Steve. en dit is het nieuws van NWS op 3. Alle banen binnen de nieuwe kabinet zijn verdeeld. PVV-leider Wilders zegt dat de vier coalitiepartijen een akkoord hebben bereikt... over wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen gaan worden. Nou, wie precies wat gaat doen, dat is nog niet bekend. Maar er gaan al wel wat namen rond, weet politiek verslaggever Lars Geerts. We weten dat een aantal eh, posten blijkbaar al vast ligt. Onder meer de minister van Financiën. Het ziet er naar uit, eh, zo horen wij van bronnen... dat dat in ieder geval Eelco Heijnen gaat worden van de VVD. Maar de overige ministers en staatssecretarissen... die laten nog even op zich wachten. Daar hopen we wellicht vandaag of in de loop van de week iets meer over te horen. Ja, volgens PVV-leider Wilders wordt er de komende uren en dagen meer duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw een deal gesloten met een kroongetuige. Het gaat om een man van 29. Verslaggever Remco Andringa legt uit in welke zaken hij betrokken is. We hebben het over twee liquidaties. Ehm, deze kroongetuige die weet meer over de moord op Ibrahim Azaim eh, in mei 2020 in Rotterdam. En de andere moord waar de kroongetuige informatie over heeft... dat is de liquidatie van Serdar Ay in oktober 2020 eh, in Amsterdam. En ook zou hij meer weten over een poging tot moord... en een beschieting van een club in Amsterdam. De kroongetuige krijgt strafvermindering omdat hij bereid is een boekje open te doen over de opdrachtgevers in die zaak. En opnieuw een dikke tegenvaller voor het Nederlands elftal. Want na Frenkie de Jong kan ook Teun Koopmeiners niet mee naar het EK in Duitsland vanwege een blessure. Je hoort mijn sportcollega Jeroen Stekelenburg. Hij raakte geblesseerd gisteren tijdens de warming-up en, en het was niet direct duidelijk dat hij af zou gaan vallen. Maar hij greep naar zijn lies en dan gaan alle lichten wel gelijk op rood eigenlijk. Want dat zijn vaak blessures die uh, tijd nodig hebben. Ja, die tijd is er niet, want aankomende zondag speelt Oranje de allereerste wedstrijd om drie uur s middags tegen Polen. Het weer dan nog de rest van de middag een mix van zon en korte buitjes. Graadje of 15 is het. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen is er iets meer kans op regen bij opnieuw een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer in onze regio rijdt langzaam over de A1 Amersfoort Amsterdam. 14 kilometer file tussen Naarden en Knoop en Watergaasmeer met 40 eh, minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen.